Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Een jury in New York heeft tot de vervolging besloten. Trump zou zich volgende week bij justitie moeten melden. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd. Trump had in 2006 seks met de pornoactrice. In 2016, tijdens zijn verkiezingscampagne, kreeg ze 130.000 euro zwijggeld. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. De 76-jarige oud-president, die zich opnieuw kandidaat heeft gesteld... zegt dat hij niets fout heeft gedaan. Hij spreekt van een politieke vervolging en inmenging in de verkiezingen. Premier Rutte denkt dat zijn coalitie in staat is om een nieuwe aanpak te vinden... voor een aantal voortslepende problemen in Nederland, zoals het stikstofbeleid. Dat zei hij na afloop van het tweede overleg... over de grote winst van de boer-burgerbeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen. Meer wilde hij niet zeggen over het gesprek met de top van het kabinet. Andere deelnemers zeiden dat het gesprek de komende dag verder gaat. Afgelopen dinsdag spraken ze ook al vier uur over de politieke situatie. Het kabinet werkt aan een brief aan de de Tweede Kamer. Volgende week is er een debat over de verkiezingsuitslag. De meeste plantaardige melkproducten worden vanaf 1 januari zwaarder belast... om de belastinginkomsten op te schroeven. Onder die producten vallen rijstdranken en dranken gemaakt van haver, amandelen, kokos, noten en granen. Dierlijke melkproducten worden niet duurder... omdat melk nog altijd wordt beschouwd als gezond en als een eerste levensbehoefte. Het weer. In de loop van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt niet kouder dan een graad of 9.